Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Quincy Gadio, de voormalige nummer 2 op de lijst van Bijeen... heeft zijn lidmaatschap van de partij opgezegd. Hij werd in juli geschorst omdat hij zich volgens het bestuur manipulatief gedroeg... tweedeling zaaide en zich mannelijk dominant opstelde. Details werden niet gegeven. De Bijeenleden zouden vandaag stemmen over het royement, maar dat is nu van de baan. Gadio zegt dat hij wegens persoonlijke omstandigheden heeft besloten om geen lid meer te zijn. Het weghalen van de stalen boogbrug Vianen heeft opnieuw vertraging opgelopen. Dat zou vanochtend gebeuren, maar door de harde wind werd dat al uitgesteld tot vanavond. Nu blijkt dat een van de lierkabels waarmee het ponton is vastgezet beschadigd is geraakt. Daardoor is het volgens Rijkswaterstaat niet veilig om de brug uit te varen. De boogbrug bij Vianen is al 17 jaar overbodig, omdat de A2 twee nieuwe lekbruggen heeft. De brug wordt daarom op een ponton gezet, een kwartslag gedraaid en weggevaren. In Den Haag hebben enkele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de coronaregels. Volgens de politie waren er zo'n 20.000 demonstranten. De organisatie spreekt van minstens 50.000 betogers. Ze verzamelden zich op het Malieveld, waar onder meer forumleider Baudet een toespraak hield. Daarna liepen de demonstranten een mars door het centrum van Den Haag. Op een vakantiepark in Ommel bij Helmond is vannacht een man gewond geraakt bij een overval. Bewoners van het park zeggen tegen het Eindhovens Dagblad dat het Mark Gillis is. Zoon van Peter Gillis, die bekend is van een realityserie op SBS 6. Het slachtoffer werd op het vakantiepark door drie mannen overmeesterd en mishandeld. Daarna ging het drietal met hem zijn chalet binnen. Dat werd doorzocht. De daders gingen er met een onbekende buit vandoor. Het weer. In het noorden kan nog een bui vallen. Bij een afnemende wind koelt het vannacht af naar een graad of 6. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en geregeld zon. De temperatuur ligt morgen rond de 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort, is een ongeluk gebeurd. Tussen Osdorp en Amsterdam buiten Veldert staat 4 kilometer file met bijna drie kwartier vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht.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 zoeken naar perfectie toch? Het zijn juist die manietjes van jou. Het gaat niet om de perfecte selectie toch? Maar de reden dat ik van je hou. Het is je lach en je huil en je streken. De hoofdpijn die je mij hebt gegeven. Deed ik iets fout en je bij me gebleven. Die pijn duurde altijd maar even. Ik heb het nodig, denk ik. Een wilde jongen ben ik. De jou heb ik de mona altijd overwonnen, denk ik. We kunnen ruzie hebben en wilde dingen zeggen, maar weet dat ik van je hou.